Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse presidentsverkiezingen waren nog nooit zo spannend. Er wordt nog steeds geteld en alle ogen zijn nu gericht op de staat Georgia... waar ze op 99% zitten. A key race alert. The margin in Georgia, razor thin. 16 electoral votes, very important the president must win Georgia. Ah, we got to talk about Georgia. we, we've been saying razor, razor thin. Een flinterdun verschil tussen president Trump en Joe Biden. We wachten nog op zo'n 4000 stemmen uit de buurt van Atlanta... waar meestal democratisch wordt gestemd. Het AD heeft via social valse coronaverklaringen gekocht... Dat zijn verklaringen waarin staat dat je negatief getest bent op corona. Soms heb je zo'n documentje nodig om naar het buitenland te gaan. Tadee kocht ze via WhatsApp en Snapchat en betaalde daar ongeveer 50 euro voor. Al wekenlang ligt er heel weinig ijs op de oceaan bij de Noordpool. Normaal gesproken groeit het ijs in het najaar juist flink aan. Maar dit najaar is alles anders, vertelt weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Dat komt eigenlijk doordat het in de zomer zo warm was in Siberië, een enorme hittegolf. En dat heeft ervoor gezorgd dat het zeewater heel warm is geworden. En de hele grote rivieren in Siberië die hebben ook heel veel warm water geloosd in de Arctische Oceaan. Volgens Peter zijn er over een jaar of 15 momenten waarop de Noordpool helemaal ijsvrij is. Waar is papegaai Charlie? Dat vragen mensen in de Haagse wijk Loosduinen zich al dagen af. De blauwgele ara vliegt normaal gesproken lekker door de buurt. Haar baasje laat haar vrij zodat ze haar vleugels kan strekken. Maar Charlie is verdwenen. Ah! Ja, het is gewoon een gemis in Leusduinen. Het was eigenlijk een legende, dat beest. Dagelijks vloog hij over en als ik hem riep kwam hij naar beneden. Kreeg hij een stukje appel en dan ging hij weer. We hebben allemaal pijn in ons buik, serieus. Charlie's baasje is bang dat iemand de papegaai gevangen houdt. Hij blijft zoeken. Ik blijf hoop houden. Ik kan niet anders, ik kan niet opgeven, dus eh, ik blijf hoop houden. Charlie! Het weer, de dag begint koud, vooral in het zuiden. De zon komt er steeds vaker doorheen. Uiteindelijk wordt het 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er best veel vertraging voor de A22 Velzen richting Beverwijk.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 Oh, I come closer They tell me, what did I do wrong? Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst stuurt extra agenten naar de woonplaats van presidentskandidaat Biden. Bidens campagneteam houdt er rekening mee dat hij binnen afzienbare tijd een overwinningstoespraak kan houden, meldt de krant The Washington Post. Nederland heeft Saba ruim 1,25 miljoen euro aan extra coronasteun toegezegd. De grenzen van het Caribische eiland zijn vanwege de coronacrisis al maanden grotendeels dicht. En dus komt er steeds minder geld binnen. En de VVD doet op economisch terrein een stapje naar het midden, zegt fractievoorzitter Dijkhoff in het AD. Volgens hem was de partij vroeger vooral optimistisch over de markt en nu realistisch. Niet iedereen heeft geprofiteerd van de vrijhandel, zegt Dijkhoff. Het weer eerst op veel plekken bewolking, later meer zon en het wordt zo'n 12 graden. Oh.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 I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing.